heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij roept ze op onmiddellijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het uur u. De boodschap wordt steeds herhaald op de stadsradio van Benny Walid, een van Gaddafi's laatste bolwerken. Strijders van het nieuwe regime hebben Benny Walid omsingeld. Gisteren begonnen ze de aanval op de stad, maar ze trokken zich terug toen de NAVO luchtaanvallen ging uitvoeren. In Tripoli werd vandaag voor het eerst de baas van de Libische overgangsraad verwelkomd, Jalil. De Libische hoofdstad werd al op 21 augustus ingenomen, maar de nieuwe machthebber uit Benghazi had zich er nog niet laten zien. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is de onthulling aan de gang van een monument voor de slachtoffers van vlucht 93. Dat was een van de vier vliegtuigen die op 11 september 2001 werden gekaapt door Al-Qaeda-terroristen. Het was het enige toestel dat het doel van de terroristen niet bereikte, waarschijnlijk het Witte Huis. Passagiers en bemanningsleden hoorden per gsm over de aanslagen in New York en Washington, waarna ze de cockpit bestormden en het vliegtuig neerstortten in open veld. Alle 40 inzittenden en de vier kapers kwamen om. Bij de onthulling van het monument zijn de oud-presidenten Bush en Clinton, vicepresident Biden en nabestaanden. Morgen is in Pennsylvania een officiële herdenking waarbij ook president Obama is. Andy Murray heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales van het US Open. In New York versloeg de Brit in vier sets de Amerikaan John Isner. In de halve eindstrijd moet Murray het opnemen tegen Rafael Nadal. De andere halve finale tussen Roger Federer en Novak Djokovic is al aan de gang. Door de overvloedige regen van de afgelopen week is de mannenfinale verplaatst naar maandag en morgen is de vrouwenfinale weer, vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien.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 Je luistert naar de Zandvoort Radio, CFM Zandvoort. En dat alles dus met de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. In de 21e jaargang daarvan zitten we alweer. Aflevering 36, vandaag 9 september van 2011. Luisteraar deze week 18 stijgers, 1 enkele zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Alex Cardino, Kelly Rowland, What a Feeling. Natasha Benningfield, A Pocket Full of Sunshine. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. En Alexa Jordan, Good Girl. Dat zijn de vier platen die verdwenen zijn uit de lijst sinds deze week. Een goede week is voor Rio, die komt er straks aan. Miss Sunshine gaat namelijk 6, uh, eh, eh, <laughs> nee, 11 plaatsen omhoog. Ik zit even te kijken waar dan die 6 vandaan komt, maar geen idee. De snelste dalers, dat zijn Cascara, San Francisco en Rihanna, de California King Bed. Allebei zakken zij namelijk 10 plaatsen. Langs genoteerd hebben we net gehad Give Me Everything Tonight en 19 weken Pitbull, Neo, Everjack en Neer. Geschiedenisboeken staan er vol mee met 9 september 1913. Tijdens het onweer komt een zeppelin in de Noordzee terecht. 14 bemanningleden komen om. 1981 door een 2-2 gelijkspel tegen Ierland komt voor Nederlands Nederlands voetbalelftal de deelname aan het WK in 2082 in gevaar. In 1990 tijdens een topontmoeting in Helsinki tussen George Boot en Gorbachev. Euro Breakdown op vrijdag.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 Bad Meets Evil en eh, Bruno Mars en Lighters. In de tiende week gaan ze drie plaatsen omhoog van 19 naar 16. Was it wasn't cause he had buzzards circling around his head, waiting for him to drop dead? Was it? Or was it cause some bitches wrote him off? Little hussy ass buzzards, fuck it, guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this same? Some bullshit people don't usually come back this way. From a place that was dark as I was in just to get to this place. Now his career is LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shitted on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. I used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just to catch me out. Ow, ow. Like cow, always down for the catchway. Like Pacquiao, y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks myself Cause now I'm in the Aston I went from having my city locked up To getting treated like Kwame Kilpatrick And now I'm fantastic compared to a weed high And y'all niggas just gossiping like bitches On the radio and TV See me, we fly Y'all bugging out like Wendy Williams Staring at a beehive And how real is that? I remember signing my first deal Now I'm the second best I can deal with that Now Bruno can show his ass Without the MTV Awards gag dat we de afgelopen eh, periode niet echt van de zon hebben kunnen genieten, doet Rio het wel goed. Hè? Miss Sunshine in de vierde week gaat hij omhoog van 26 naar 15. En met die 11 platen dus de snelste stijger van allemaal. voor Bad Meets en Bruno Mars Leiders in de tiende week gaan ze weer een stukje omhoog van 19 naar 16. Een plaat die het ook erg goed doet, staat nu al vijf weken in de lijst. In handen van Lloyd, Android 3000 en Lil Wayne, The Dedicated to My Ex van 22, omhoog naar 14. I really shouldn't blame her But now, that pussy is a stranger saying please, but can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?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 you and me, and we're running this town And it's me and you, and we're shaking the ground And ain't nobody gonna tell us to go Cause this is our show Everybody Chelray, Tonight, Tonight. In de vijfde week doen we het weer goed hoor. Vorige week nog terug te vinden op 21, nu omhoog naar 12. voor eh, Lloyd and Ray 3000, Lil Wayne en The Dedicated to My Ex. In de achtste week gaat JCG G ook weer omhoog met Nobody's Perfect. Vorige week nog 14, deze week al terug te vinden op nummer 11. Net geen top 10 dus, maar na deze plaat gaan wij gewoon de top 10 in. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. never would I crossed dame werd bekend door haar single Do It Like a Duck. En die heeft niet echt de hitlijst gehaald, maar daardoor werd ze wel bekend bij het grote publiek. Jessica Ellen Cornish, oftewel Jessie G. En die vonden we dus terug op nummer 11. Tijd om achterom te kijken. Pitbull, Neo, Everjack, Neer, Give Me Everything Tonight. 19 weken lang staan zij al in de lijst en ze zakt van 12 naar 20. Beyoncé, Best Thing I Never Had. In de negende week gaat zij omhoog, van 24 naar 19. Van 9 naar 18 in de 15e week alweer Mohambi, Nicole Searching in de Coconut Tree. Jim Clash Heroes, Adam Levine en Stereo Heart zakt van 15 naar 17 in de zesde week. 10 weken in de lijst omhoog van 19 naar 16. Bad Meets Evil en Bruno Mars en Liders. Rio Miss Sunshine in de vierde week de snelste stijger van 26 naar 15. Lloyd Android 2000 en Lil Wayne Dedicated to My Ex. I Miss That Pussy. In de vijfde week gaan zo omhoog van 22 naar 14. David Guetta, Tyre Cruz, Luda the Little Bad Girl zakt van 8 naar 13 in de 11e week. In de 5e week omgedraaid, vorige week namelijk 21, deze week 12. Hot Shell Reggae en Tonight is Tonight. Jesse G, Nobody's Perfect in de achtste week omhoog van 14 naar 11. Nummer 10 is er voor Zack wel. Loca People, what the fuck. In de 11e week zakt hij namelijk van 7 naar 10. En ook de nummer 9 zakt en wel van 5 naar 9. En dat alles in de 14e week. Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay. Een plaat die het wel weer goed doet is ook een erg lekkere plaat. Niet en ander van Snow Patrol. Call It Out in the Dark in de zesde week omhoog van 13 naar nummer 8.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 De temperatuur vanmiddag was zo'n maximale 20 graden. En dat alles was gebeurend bij een matig zuidwestelijk windje. Vanavond in de komende nacht hebben we een afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en bij een matig geluidelijk naar zuid tot zuidoost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen wordt er met een eh, zuidelijke stroming weer warme lucht aangevoerd. Daarin kan de temperatuur oplopen naar maximaal 25 graden. We beginnen de dag met geregeld zonneschijn, maar er kan ook lokaal een bui voorkomen. En vooral in de loop van de middag en zaterdagavond kan er zelfs onweer bij gaan komen. Wind waait uit zuid tot zuidoost, overwegend matig van kracht. En zondag schijnt eh, vooral in de ochtend af en toe de zon. Maar in de middag is het bewolkt en kan er eh, weer een bui gaan vallen. Wind waait dan uit zuid tot zuidwest, overland matig aan zeekrachtig. En de temperatuur zondag zal stijgen naar de maximale 20 graden. Het ritme van Zandvoort. give me minimal Run out of town, none of them can see me, no see me, no, oh, mama net aan in de top 10 de Crystal Fighters en de Plage. Nu doen ze het wel iets beter, want in de achtste week gaan ze nog eens vier plaatsen omhoog naar nummer 6. voor Rihanna, Man Down, zes weken in de lijst van 11 omhoog naar 7. Het is tijd. Tijd om de top 5 binnen te gaan met de nummer 5. Het is de nummer 2 van vorige week, dus drie plaatsen verlies voor Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Mick Jagger. Ondertussen trouwens alweer 12 weken in de lijst. Straks een plaat die er 11 weken in staat en omhoog gaat van 6 naar 4. if it feels right and aim for my heart. If Miss Lopez. I'm hot, I'm tuned, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute so wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. terug te vinden op eh, plek 4. Deze week weer een plekje hoger, 9 weken in de lijst En dus de top 3 in Shakira, Pitbull, Rabiosa. En voor Jennifer Lopez, Lil Wayne, aan Interview in de 11e week. Omhoog van 6 naar nummer 4. Nummer 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger zakken dus van 2 naar nummer 5. Wie doet dan ook weer goed naar nou, de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Vorige week stonden zij nog op nummer 3. Deze week gaan ze weer een plekje omhoog naar 2. Dat alles in hun achtste week alweer. En straks hebben we nog één plaat te gaan. En ja, ik zei het aan het begin al, er was één zitten blijven.